Dielke Teertstra met het NOS Journaal. In Duitsland zitten veel asielzoekerscentra overvol. Het aantal aanvragen is de laatste jaren sterk gestegen. Van 19.000 in 2007 tot meer dan 100.000 dit jaar. Door personeelsgebrek bij de Duitse overheid stapelen de verzoeken zich op. De wachttijd voor een beslissing over een asielaanvraag is nu acht maanden tot langer dan een jaar. In Berlijn zijn leegstaande scholen en overheidsgebouwen voor noodopvang ingericht om de asielzoekers op te vangen. Ook Nederland kan met een tekort aan opvangruimte voor asielzoekers. Maandag werd bekend dat het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA, weer honderden asielzoekers in Kamp Zeist wil onderbrengen. In Egypte zijn zeker 16 leden van de moslimbroederschap opgepakt. Het gebeurde een dag nadat de interimregering de broederschap tot een terroristische organisatie bestempelde. Het staatspersbureau zegt dat de mannen worden verdacht van het verspreiden van de ideologie van de moslimbroeders, het verspreiden van pamfletten en opruiing. De moslimbroederschap werd gisteren op de lijst van terroristische organisaties gezet na een zelfmoordaanval in Mansoura. Daarbij kwamen 16 mensen om het leven. De broederschap ontkent betrokkenheid bij de aanslag. En twee Nederlandse Greenpeace-activisten mogen Rusland verlaten. Manus Ubbels heeft zijn uitreisvisum al gekregen, meldt Greenpeace. Faiza Oulase kan dat van haar morgen ophalen. Oulase zegt niet wanneer ze precies naar Nederland komt. Ze wil op Schiphol eerst haar familie en enkele goede vrienden zien... zonder dat er pers bij is. Ubbels en Olaze zaten met 28 andere activisten drie maanden vast. Het Greenpeace-schip Arctic Sunrise werd in september geënterd door de Russen. De bemanning werd opgepakt. President Poetin heeft de activisten gratie verleend. Het weer vanmiddag blijft het bewolkt. Soms schijnt even de zon. Er trekt een bui over het land. Maar op de meeste plaatsen blijft het droog bij ongeveer 7 graden.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 Bij by Esprit. Halterstraat Zandvoort in Jupiter Plaza. En nu, de grootste kerst- en winterhits aller tijden. Dit is de Winterse 50. 50. De Winterse 50. De Winterse 50. Dit is de top 3 van vorig jaar. Nummer 3. Driving in my car.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 In zijn blauwe training, zijn purperen plastron. Op dat moment zei Jozef, kijk dat is hier mijn kleine. We zien maar zijn neus, het is helemaal de mijne. De heilige geest moest lachen, hou garbe sukkelaar. Die kleine die is van mij, want ik was de ooievaar. Jozef gaf de geest een goeie mot op zijn gezicht. Toen zaten ze meteen zonder klank en zonder licht. Jezus is geboren, Alleluia, hallo. Jezus is geboren in een bakje vol met stro. Ze bleven daar maar zwaaien met hun vuisten in het rond. De os en de ezel lagen knock op de grond. Toen kwam God de Vader en hij sprak, dit is mijn nu stonden ze te gapen, nu zaten ze daar schoon. Jozef kon niet volgen en die is beginnen zuipen. En Maria van afronten, die wist ook niet meer waar kruipen. Dan werd me daar een kermis, dan werd me daar een klucht. Toen viel er nog een nest met engelen uit de lucht. Ah, Jezus is geboren, halleluja, hallo. Jezus is geboren in een bakje vol met stroom. Jezus nam zijn fles met pap en en heeft nog grap een verse piesdoek aangetrokken. Hij zei vrede op aarde aan iedereen die dat wil. Toen werd weer alles kalm en alles werd weer stil. Hij had er daar genoeg van en hij ging er maar vandoor en trok zijn aureooltje scheef over zijn oor. Hij is gelijk nog groot en is een sportwagen gekropen. Al wie dan mij volgen wil, zal vreed hard moeten lopen. Jezus is geboren, halleluja, hallo. Jezus is geboren in een bakje vol met stro. Jezus is geboren, halleluja, hallo. Jezus is geboren in een bakje vol met stro. grootste kerst- en winterhits hoor je bij 150 radiozenders in Nederland en België. De Winterse 50. Nummer 41. took a walk in the snow Christmas. You can plan on me. Please have snow and mistletoe and presents by the tree. Christmas Eve will find me where the love light I'll be home for Christmas if only Christmas.